Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op Rodos zijn honderden brandweermensen nog altijd druk met het bestrijden van de zware bosbranden aan de zuidkant van het Griekse eiland. Ondanks de steun van meerdere blusvliegtuigen gaat het blussen moeizaam. Dat komt door de droogte, de hoge temperaturen en de harde wind. Bijna 20.000 bewoners en toeristen zijn inmiddels geëvacueerd. Ze zitten nu in sporthallen of op andere noodvangplekken. Verschillende reisorganisaties hebben hun vluchten naar Rodos geannuleerd vanwege de bosbranden. Geëvacueerde vakantiegangers kunnen als ze dat willen terug naar Nederland worden gebracht. Op het politiebureau in Apeldoorn is vanmiddag een man overleden nadat hij was aangehouden. Volgens de politie werd hij onwel op het bureau en lukte het niet om hem te reanimeren. Omroep Gelderland schrijft dat de man eerder op straat was aangehouden omdat hij zich vreemd gedroeg. Ooggetuigen zeiden dat hij naakt was, maar de politie heeft dat niet bevestigd. En zoals gebruikelijk bij dit soort incidenten doet de Rijksrecherche onderzoek kathedraal in de Oekraïnse stad Odessa... die vannacht bij een Russische raketaanval werd geraakt, is zwaar beschadigd. De raket zou in de kelder zijn ontploft. Twee mensen die in de kathedraal waren raakten gewond. De Transfiguratiekathedraal in Odessa staat in het historische centrum van de stad... dat op de werelderfgoedlijst staat. De nieuwe NAVO-Oekraïne-raad komt woensdag bij elkaar om te overleggen over de graandeal. NAVO-baas Stoltenberg roept de vergadering bijeen op verzoek van Oekraïne. Afgelopen week besloot Rusland de deal niet te verlengen... waardoor het voor Oekraïne vrijwel onmogelijk is om graan over de Zwarte Zee te exporteren. De NAVO-Oekraïne-raad moet ervoor zorgen dat het land op den duur volwaardig lid kan worden van het bondgenootschap. Het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht in het zuiden en zuidoosten wat buien met onweer en minima tussen 14 en 17 graden. Morgen overdag opnieuw wisselvallig zomerweer bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er is een auto met aanhanger geschaard in de Wijkertunnel.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 Zij heeft aan de pers, ik ben ook fucking zo. Ze vult haar witte wijn, altijd zo fucking droog. En we hoeven niet uit huis om te gaan naar bioscoop. Blijf ze movie, ik ken haar als groep 3. En toen al aan het scannen naar je booty.